You just wanna 106.9 FM. Yeah, Spider-Man and freezing full effect. Uh -huh. You ready, Ron? I'm ready. You ready, Dave? I'm ready, Slick. Are you? Oh yeah, break it down. Girl, I must warn you. Yo, situation is Let's cure it cause we're running out of time.